4 Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege corruptie. Donderdag zei het Hoge Rechtshof dat hij een hoger beroep moet afwachten in de cel. Hij moest zich bij de politie melden, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zit nu in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in een voorstad van São Paulo. Honderden aanhangers staan bij het gebouw om te voorkomen dat de oud-president wordt gearresteerd. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek. Vier jaar geleden was dat nog 1 op de 14, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat volgend jaar iedereen tussen 55 en 75 elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek van de ontlasting. Als darmkanker snel wordt ontdekt is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Volgens het RIVM kunnen met het onderzoek zo'n 1400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. In Amsterdam is een verdachte aangehouden voor een liquidatie in augustus vorig jaar in Rotterdam. Het slachtoffer was een man van 42 die op een caféterras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam werd doodgeschoten. De verdachte die nu in Amsterdam is aangehouden is een man van 25. Deze week loofde justitie 20.000 euro tipgeld uit. Of dat tot de arrestatie heeft geleid is onbekend. Rijksambtenaren mogen weer vliegen tussen Curaçao, Aruba en Bonaire met Insel Air. Dat mocht ruim een jaar lang niet, omdat er twijfels waren over de veiligheid en het toezicht. Daardoor moesten ambtenaren soms omvliegen via Puerto Rico. Nu mogen ze weer rechtstreeks, omdat het toezicht op Insel Air naar hulp uit Nederland is verbeterd. Het weer, opklaringen en een matige zuidenwind met minima rond 6 graden. Overdag vrij zonnig, lenteweer met maxima tussen 17 en 21 graden.